Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse luchtmacht heeft pakketten met hulpgoederen boven Gaza gedropt, meldt het ministerie van Defensie. Een militair toestel vertrok vanmorgen uit Jordanië richting Gaza. De komende twee weken blijft Nederland noodhulp leveren vanuit de lucht. Het gaat om drinkwater, medicijnen en houdbaar voedsel. Veel Palestijnen in Gaza lijden honger. Na internationale druk besloot Israël eind juli om luchtdroppings weer toe te staan. Hulporganisaties noemen die droppings gevaarlijk, duur en niet voldoende. Zij willen dat hulp via vrachtwagens Gaza binnenkomt. Het besluit van Israël om Gaza stad in te nemen leidt internationaal tot kritiek. EU-voorzitter von der Leyen roept Israël op de beslissing terug te draaien. Ook Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk vragen Israël om terughoudendheid. Demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken noemde de beslissing verkeerd. De Israëlische premier Netanyahu reageert op de kritiek door te zeggen dat Israël niet van plan is om Gaza te bezetten, maar te bevrijden van Hamas. In Gaza-stad wonen ongeveer 900.000 mensen. In Kenia zijn 21 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Ook raakten 20 mensen gewond, van wie 5 ernstig. Het ongeluk gebeurde in de stad Kisumu, in het westen van Kenia. De reizigers waren op de terugweg van een begrafenis. De buschauffeur zou te hard hebben gereden en verloor de controle over het stuur toen hij bij een rotonde kwam. De bus kantelde en belandde in een greppel. Op die plek in Kenia gebeuren vaker ongelukken. Bij de Heuvelland Vierdaagse zijn vandaag tientallen wandelaars gestoken door hoornaars. Twee mensen werden onwel en moesten naar het ziekenhuis. Inmiddels gaat het weer goed met ze. De organisatie van de Heuvelland Vierdaagse paste de route direct aan na het incident met de hoornaars. Het weer vanavond is het droog en zijn er opklaringen.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 doesn't matter. And honestly, it gives you strength. You can't break my heart, cause I was never. for a moment, no more violence, just for a moment. out my name from inside the room. I can look tough, but I don't think they'll notice.